Dit is al negens met het NOS-journaal. De oefening in Nederland gaat niet door. De wedstrijd is op het laatste moment afgelast. De wedstrijd zou om kwart voor negen beginnen... maar het stadion in Hannover is het afgelopen uur ontruimd. Dat gebeurde uit veiligheidsoverwegingen, wordt gemeld... maar wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Volgens persbureau DPA waren er zeer serieuze aanwijzingen voor een aanslag. Eerder op de avond werd in de buurt van het stadion een verdacht pakketje gevonden. Dat bleek loos alarm. De spelers waren op het moment van de ontruiming nog niet in het stadion. De aanwezige Nederlandse ministers Schippers en Hennis verlieten rond kwart over zeven het stadion en zijn naar het vliegveld gegaan. Vanwege de aanslagen in Parijs was het aanvankelijk al onzeker of de wedstrijd gespeeld zou worden. Zondag werd besloten dat het duel toch zou doorgaan. Maar nu is dus de wedstrijd op het laatste moment afgelast. Onder de zeven verdachten die vandaag in de buurt van Aken werden opgepakt... zit niet de voortvluchtige terrorist Salah Abdeslam. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. De zeven verdachten zijn aan het begin van de avond weer vrijgelaten. De politie had hen in de loop van de dag opgepakt na een tip dat Abdeslam zich ophield in Alsdorf bij Aken. Maar dat verband kon, nog niet worden, kon niet worden aangetoond, zei de minister. In Duitsland is het dreigingsniveau zeer hoog. De veiligheidsdiensten houden er rekening mee dat Abdeslam naar Duitsland probeert te ontkomen of daar al is. Nederland is bereid Frankrijk militair te steunen als het land daarom vraagt. Dat heeft minister Hennis van Defensie gezegd in een vergadering met haar Europese collega's. Volgens Hennis moet IS vergaand worden aangepakt. Maar wat dat concreet betekent is nog onduidelijk. Het is nu vooral het tonen van solidariteit, zegt de minister. Ze verwacht dat de Fransen over een paar dagen met een concreet verzoek komen. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien het land in. De wind wordt vrij krachtig tot hard. Langs de westkust komt later vanavond een westerstorm te staan.